12 uur. Freddy van Tijn met het NOS. Bronnen van persbureau Reuters melden dat er zeker drie doden zijn, onder wie een VN-vredesmilitair. De VN-missie zelf maakt nog geen melding van een aanval. Er zou één raket op de basis zijn terechtgekomen bij de Noord-Malinese stad Kidal. Daar zijn ook Nederlandse blauwhelmen gestationeerd. Die zijn er om inlichtingen in te winnen over de Tuaregs en Al-Qaeda-strijders die actief zijn in de regio. Op het perron van station Helmond het Hout is een conducteur mishandeld door een zwartrijder. De man van 28 was het niet eens met de boete die hij van de conducteur kreeg. Hij schold hem uit, bespuugde hem en trapte hem. Op het station in Eindhoven is de dader meteen opgepakt. Een paar dagen geleden werd nog een hoofdconducteur in elkaar geslagen. Zij liep breuken op in haar gezicht. Dat was voor de NS en de bonden reden voor een noodkreet aan de politiek. Ze willen extra maatregelen om agressie in de trein te kunnen beteugelen. De accu van een zwarte doos van vlucht MH370 blijkt te oud te zijn geweest. Het blijkt uit het onderzoeksrapport over de vlucht van Malaysia Airlines dat vandaag is verschenen. Vandaag is het een jaar geleden dat het toestel van de radar verdween. Uit onderhoudsrapporten is gebleken dat de accu van een van de zenders in de zwarte doos een jaar over datum was. Dat heeft mogelijk de kans verkleind om tijdens de zoektocht signalen van het toestel op te vangen in de Indische Oceaan. De accu van de positiebepaler van de andere zwarte doos, die waarmee de gesprekken in de cockpit werden opgenomen, deed het wel. Het toestel van Malaysia Airlines is met alle 239 inzittenden nog steeds spoorloos. Over de hele wereld staan nabestaanden vandaag stil bij de dood van de slachtoffers van de MH370. Het weer, het wordt behoorlijk zonnig. De temperatuur loopt op van 11 tot 5, 16 graden in het binnenland. Tegen de avond neemt de bewolking toe. Dan kan er een bui vallen. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En op de N220 richting Hoek van Holland bij Westerlee 3. Dat komt door werkzaamheden op de N213.